8 blauwhelmen en 28 burgers. De blauwhelmen sneuvelden bijna allemaal in Darfur. De burgerslachtoffers vielen vooral in Pakistan en Afghanistan. In de meeste gevallen ging het om lokale VN-medewerkers. Het aantal door geweld om het leven gekomen VN-medewerkers was in 2009 bijna hetzelfde als in 2008. De Amerikaanse veiligheidsdiensten hadden volgens president Obama meer informatie moeten uitwisselen om de mislukte aanslag van eerste kerstdag te voorkomen. Nigeriaan probeerde toen op een vlucht van Amsterdam naar Detroit explosieven tot ontploffing te brengen. Door ingrijpen van een Nederlandse passagier kon dat worden voorkomen. De president had al eerder gezegd dat hij vindt dat de veiligheidsdiensten hebben gefaald. Gisteren deed hij dat opnieuw tijdens zijn eerste toespraak van dit jaar in het Witte Huis na overleg met zijn veiligheidsstaf. Volgens Obama waren er genoeg achtergronden over de Nigeriaan bekend, maar werd die informatie onvoldoende geding moeten uitwisselen om de mislukte aanslag van eerste kerstdag te voorkomen. De Nigeriaan probeerde toen op een vlucht van Amsterdam naar Detroit explosieven tot ontploffing te brengen. Door ingrijpen van een Nederlandse passagier kon dat worden voorkomen. De president had eerder al gezegd dat hij vindt dat de veiligheidsdiensten hebben gefaald. Gisteren deed hij dat opnieuw tijdens zijn eerste toespraak van dit jaar in het Witte Huis... na overleg met zijn veiligheidsstaf. Volgens Obama waren er genoeg achtergronden over de Nigeriaan bekend... maar werd die informatie onvoldoende gedeeld. Hij vindt het niet uitwisselen van informatie door de veiligheidsdiensten onaanvaardbaar. Obama eist dat de diensten nog deze week met maatregelen komen om een herhaling te voorkomen. Het afgelopen jaar zijn 35 VN-medewerkers door geweld om het leven gekomen. Acht blauwhelmen en 28 burgers. De blauwhelmen sneuvelden bijna allemaal in Darfur. De burgerslachtoffers vielen vooral in Pakistan en Afghanistan. In de meeste gevallen ging het om lokale VN-medewerkers. Het aantal door geweld om het leven gekomen VN-medewerkers was in 2009 bijna hetzelfde als in 2008. Het weer langs de kust vannacht mogelijk sneeuw.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 zap, up, ba da ba da ba, zip up, ba da ba da ba, zip up, ba da ba. Butterfly, when you landed on my mind, damn like you landed on my ear and then you pulled inside. And now I see you perfectly behind closed eyes.